Het is weer tijd voor 2 uur de beste classics. Op lane Classics. We trappen af met de nieuwe plaat van je hoofd van deze week. Reveller en Fly Pilot Fly. En dit was Tracy Ullman en zij had het over Breakaway. Is een formatie Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me? No memories to shake, no promises to break. Just tender love and honesty. I can offer you so much, and I feel it when we touch. Maybe this was meant to be. Now I'm gonna share a secret. jouw zondagmiddag mee te beginnen. Climby Fisher en Rise to the Occasion. We zijn er hier al bijna helemaal klaar voor voor de kerst. Alle kerstverlichting wordt hier weer opgehangen in de studio. Dus het wordt allemaal lekker, eh, lekker gezellig.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 De 5 Line Classics top 3. En je weet dat die kan je ook zelf samenstellen. Stuur even een mailtje naar studioradio 5 leennl En dan komt het met jouw eh, top 3 en dan komt het vanzelf goed. Duitsland de formatie Kraftwerk en dat model. Het is er weer tijd voor. Hier komt de Classics Top 3. Shadow en Classics Top 3. Op nummer 3. Zo, dat was hem weer voor eh, deze week van 4 december 2011. De Vijfland Classics Top 3. Met op nummer 3 Timex Social Club en Rumors. Op nummer 2 Jackie Graham en Set Me Free. En op nummer 1 Mel Kim met Respectable. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Iedere keer als ik hier met je in het bos wandel, voelt het alsof vader met ons meeloopt. Heb jij dat ook? Nu in het zegt ja. Goed dat hij in zijn testament ook de natuur helpt. Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie. Het verkeer wordt steeds vriendelijker en dat is goed nieuws.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 nieuwe plaat voor jou van deze week, Reveller en Fly Pilot Fly. Elke vrijdagavond tussen 9 en 12 eh, wordt, eh, wordt een nieuwe plaat voor je hoofd uh, bekendgemaakt in de Arwin en Johnny Show. Van deze week is de Reveller. Door met de classics. Hier zijn Jermaine Jackson en Pia Sedora. when the rain begins to fall. Michael Jackson en Billie Jean. Vorige week heeft zij live arts vier, uh, vier jaar uh, cel gehad. gekregen. Wegens het eh, toedienen van propofol. Ja, en we weten allemaal wat daarmee is gebeurd. En dit is Starship. en we built this city. your fight. Too many. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Queen en Radio Gaga. Zondag 18 december 2011 eh, is hier bij Radio alleen een Queen Special of Queen Rocks, heet het programma. Het wordt gepresenteerd door eh, Dave Bijvoet en samen met Arwin Tamminga. Mocht je erbij willen zijn, dan kan dat. De toegang is gratis. Stuur dan even een mailtje naar studio.radio501 en met het onderwerp eh, Queen Rocks. En doe dat wel snel, want uh, vol is vol natuurlijk. Dus vergeet het niet, 18 december. Vanaf 2 uur Queen Rocks. Moet natuurlijk wel gelijk het goede muisje pakken, want anders dan, eh, gaat het niet lukken natuurlijk. Hier is Ultra Fox. in Vienna. als ik hier met je in het bos wandel, voelt het alsof vader met ons meeloopt. Heb jij dat ook? Nu in het zegt ja. Goed dat hij in zijn testament ook de natuur helpt. Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg.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 Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. 501 Classics. beste classics op internet. naam is Pat Benatar en zijn zong over Love is a Battlefield. En daarvoor hoorde je Tiffany en Think We're Alone Now. Deze man leeft helaas niet meer. Robert Palmer. Simply Irresistible. naam is Robert Palmer en hij had het over Simply Irresistible hier op Radio 5.1. En we zouden het bijna vergeten. De gouden nieuwtjes, jawel, ze zijn er weer. Vandaag 4 december 1980 voltooid de Britse Judith Chisholm een vliegreis rond de wereld. En vandaag op 4 december 1990 wordt in Lelystad het eerste in Nederland genetisch gemanipuleerde kalfje geboren. En vandaag, 4 december in 2002, zijn alle IKEA-vestigingen in Nederland dicht wegens bomdreigingen. De avond tevoren zijn in twee vestigingen explosieven aangetroffen. En als het goed is, hebben ze die gasten al te pakken. En het, eh, ja, dat zou je niks verbazen. Het, waren Polen. Door met de classics. Hier is Sheila E. Farnham en You're the Voice. Zo, de 509 Classics eh, zitten er weer bijna op. Nog twee vocalen voor mij vandaag. En deze volgende week weer een verse 5-lijn Classics. Vanaf deze kant, de groeten. Doe de dingen goed die je denkt goed te doen. En tot volgende week. what you've been doing. You say you're. is Radio 501.